Hij noemde het in Nieuwsuur onvoorstelbaar dat de discussie in feite vier jaar lang is vertraagd. Het ministerie van Justitie maakt voor onafhankelijk onderzoek vaak gebruik van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum... Gisteren bleek dat rapporten van dat WODC over het koffieshopbeleid... na druk van hoge ambtenaren zijn aangepast. Daarmee is de onafhankelijkheid van het instituut aangetast. Burgemeester De Plaan noemt dat voor mensen die gestreden hebben... voor vernieuwing van het softdrugsbeleid een slag in het gezicht. Het Centraal Planbureau waarschuwt voor de nadelige effecten van een hogere pensioenleeftijd. In 2050 is de AOW-leeftijd naar verwachting 71 jaar... maar het is de vraag of iedereen het fysiek volhoudt om tot die leeftijd te werken. CPB maakt zich vooral zorgen om lager opgeleiden die fysiek zwaarder werk doen en een grotere kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. Ook ZZP'ers zijn een risicogroep. Als zij het niet volhouden tot hun 71ste, komen ze mogelijk zonder inkomen te zitten, omdat ze vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Vannacht wordt, het, wordt er mogelijk een akkoord bereikt over de voorwaarden om verder te kunnen praten over de brexit, melden bronnen rond de onderhandelingen. Dat zou betekenen dat er ook een oplossing in zicht is voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Komende ochtend geeft EU-president Tusk een persconferentie. In de Palestijnse gebieden is het onrustig door het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël waren rellen en volgens het Israëlische leger werden vanuit de Gazastrook drie raketten op Israël afgevuurd. Als vergelding heeft het leger twee militaire posten van Hamas in Gaza bestookt. Het weer vannacht overwegend droog, minima tussen 1 en 4 graden. In de loop van de nacht kan er een winterse bui vallen met kans op gladheid.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 it when the drum beats go like this. like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive the street asked you once, asked you twice now.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking line. paradise put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking taxi took my girl away. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone?